9 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Er is een derde tijdelijke vuilstortplaats nodig... vanwege de problemen bij de Amsterdamse afvalcentrale AEB. Dat zegt de gemeente Amsterdam. Door geldgebrek en slecht onderhoud draait de verbrandingsoven niet op volle kracht. Om te voorkomen dat de verwerking van bedrijfsafval en grof vuil vastloopt... was al afgesproken dat er twee tijdelijke stortplaatsen komen... in Nauwerna en Lelystad. Nu blijkt dat niet genoeg. Waar de derde stortplaats komt is nog niet bekend. Amsterdam verwacht ook dat er meer geld naar het noodlijdende AIB e moet... dan de 16 miljoen euro die al is vrijgemaakt. De politie zoekt een groep mannen die betrokken zou zijn bij de mishandeling van een zwangere vrouw in Amstelveen op 20 juli. De vrouw had net iemand afgezet bij een muziekfestival in het Amsterdamse bos. Toen ze weer weg wilde rijden bleven de mannen volgens de politie doelbewust voor haar auto lopen en een van hen werd geraakt, al dan niet door eigen toedoen. Daarop trok iemand uit de groep de passagiersdeur open en hoewel de vrouw nog zei dat ze zwanger was, werd er op haar ingetrapt. De politie is op zoek naar getuigen. De vrouw maakt het naar omstandigheden goed. Henri Belolo, de producer achter de discogroep The Village People, is overleden. De Fransman richtte de groep in de jaren 70 op en schreef mee aan de tekst van een aantal hits, zoals In the Navy en Go West. De Village People waren bekend vanwege hun extravagante uitdossing, onder meer als indiaan en politieagent. Belolo richtte ook het platenlabel Scorpio op. DJ's als Martin Garrix en Armin van Buren scoorden hits voor dat label. Henri Belolo werd 82 jaar.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 it in the street, that's a knockout. But you say it in a tweet, that's a cop out. And I'm just like, hey, are you okay? And I ain't trying to mess with your self expression, but I've learned a lesson that stressing and obsessing about somebody else is no fun. And snakes and stones never broke got you mad when you could be glad. Could be glad. Sunshine on the street at the parade, but you would rather be in the dark age, just making that sign. Must have taken all night. You just need to take several seats and then try to restore the peace and control your urges to scream about all the people you hate. Cause shade never made anybody less gay. who are killing it. But we figured you out.